Minister Bussenbaker noemt het een positieve ontwikkeling. Een paar jaar geleden viel het nog meer dan 70.000 jongeren uit. Militairen en ander personeel van Defensie hebben nog steeds weinig vertrouwen in hun hoogste leidinggevenden, meldt de Telegraaf. Op basis van een enquête van vier militaire vakbonden. Volgens de krant is het vertrouwen in generaals, topambtenaren en de minister nog nooit zo laag geweest. In 2013 en 2014 waren er peilingen met ongeveer dezelfde uitkomsten. In meerdere Amerikaanse steden zijn ter gelegenheid van President's Day duizenden mensen de straat opgegaan om hun ongenoegen over president Trump te uiten. In steden als New York, Chicago en Los Angeles kwamen duizenden betogers samen. Maar de opkomst was niet zo groot als op de eerste dagen na de inauguratie van Donald Trump. De nationale feestdag werd door de betogers voor de gelegenheid omgedoopt tot Not My President's Day. Door hevige regenval staan delen van de Indonesische hoofdstad Jakarta onder water. Vooral in het oosten van de stad zijn de problemen groot. Het water staat soms ruim anderhalve meter hoog. Begin deze maand waren er ook overstromingen in Indonesië. Op Bali kwamen toen 13 mensen om bij aardverschuivingen. Het aantal meldingen over verwarde personen blijft stijgen. Volgens het AD kreeg de politie vorig jaar 14% meer meldingen binnen dan in 2015. Ook zijn de meldingen steeds ernstiger. Volgens het schakelteam mensen met verward gedrag komt die stijging door de toenemende aandacht voor het probleem. En ook wonen patiënten in de geestelijke gezondheidszorg langer thuis, doordat er in de instellingen minder plek is. Het weer, vooral in het zuiden nog bewolkt met af en toe wat motregen. Verder droog en wat zon. wordt 9 tot 11 graden. Vanavond weer regen, morgen regen en veel wind. Donderdag zware windstoten, in het noorden kans op storm. En het blijft een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. De files in de Randstad met de meeste vertraging zijn te vinden op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij Nieuwebrug 6 kilometer, vertraging daar een kwartier... Op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij Maarsbergen 4 kilometer. Dat kost je ongeveer drie kwartier. Na 15 Gorkum richting Rotterdam. Bij Harningsveld-Giessendam 5 kilometer. Vertraging een kwartier. Na 27 van Breda naar Gorkum bij Avelingen 10 kilometer.